Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een volautomatische espresso-machine, nu voor maar 59 euro. Ik dacht het niet. De politie krijgt dit jaar veel meer aangiftes binnen over nep-webshops. Mensen bestellen daar iets en betalen, maar krijgen nooit een pakketje thuis. Een van de nepshops waar veel mensen intrapten verkocht zogenaamd dat espresso-apparaat... dat in werkelijkheid tien keer zo duur is. Volgens de politie is het vooral opvallend wie er de laatste tijd worden opgelicht. Het zijn niet de mensen die voor het eerst iets bestellen, maar juist doorgewinterde online shoppers. Hugo de Jonge is niet blij met een uitspraak van IC-baas Diederik Gommers. Die zegt dat het over tien dagen code zwart is in de ziekenhuizen. Dan is er niet meer genoeg plek voor alle coronapatiënten en moeten artsen kiezen wie ze gaan behandelen. Dat vond de missionair minister De Jonge veel te voorbarig, zegt verslaggever Wilco Boom. Maar wat hij op dat moment niet wist, dat Mark Bonte een uur later in iets minder dramatische bewoordingen in essentie hetzelfde tegen het kabinet zou gaan zeggen. Namelijk, hou op met pappen en nat houden, anders gaat het mis. Die Mark Bonte is ook een OMT-lid, net als Gommers. Allebei zeggen ze er zijn strengere regels nodig. Maar hoe precies, daar denken OMT'ers dan weer verschillend over. Dat maakt het allemaal extra ingewikkeld. Maar eh, goed, vandaag zal duidelijk worden in hoeverre het kabinet dus die persconferentie van volgende week vrijdag eventueel gaat vervroegen. En dan dus waarschijnlijk met strengere maatregelen gaat komen. Voor het eerst heeft de NASA een ruimtevaartuig de lucht ingeschoten om een asteroïde te raken. 3, 2, one, and liftoff of the Falcon 9 and DART on NASA's first planetary defense test to intentionally crash into an asteroid. Het is de bedoeling om die asteroïden van koers te veranderen... zodat we, als het ooit nodig is, kunnen voorkomen dat er eentje op aarde stort. Het weer, een bewolkte, mistige dag vandaag met aan zeekans op een buit... wordt daar 9 graden en in het binnenland 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. De meeste veroorzaken niet zoveel vertraging. Maar op de A10 bij Amsterdam zijn wel flinke problemen. Want de A10 is dicht bij de Zeeburgertunnel na een ongeluk met meerdere auto's. Vanaf de A10 Noord kun je daar dus niet terecht. Je kunt omrijden via de Koentunnel over de A10 West.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 De laatste keer, daar geniet ik van en Tuus staan scherp. De wij nergens echt op aan. Zie op verse sporen die ik niet volgen kan. Het liet de motten gaan in de richting van het bos. Door tussen de bomen laat ik de honden los. Van door geniet ik van ja. laat in de middag, als wie je me keert. De honden komt eraan, dat heb ik ze wel geleerd. Zie schudt met hun pels, ik stamp de modder van de schoen. Dit voelt goed, dat moet ik vaker doen. Durben van die dagen, die niet echt wat doen die rommelt maar wat En dat voelt goed. Aan het einde van de dag heb je de batterijen vol. Uitgerust en bleek roep je onder de wol. Want door geniet ik van, ja door geniet ik van. Dat ik weet dat het ook Outlaw is een stroming in de country. In Johnny Paycheck, Tanya Tucker en Waylon Jennings hebben we een drietal gasten die deze stroming vertegenwoordigen. De songs zijn Take This Job and Shove It, Texas When I Die en Ladies Love Outlaws. Take this job and shove it. I ain't working here no working in this factory for now 15 years. All this time I watched my woman drowning in a pool of tears. And I've seen a lot of good folk die, had a lot of bills to pay. I'd give the shirt right off of my back if I had the guts to say, Take this job and shove it. I ain't working here no more. My woman done can't wait to see their faces when I get the nerve to say, Take this job and shove it. I ain't working here no more. A woman done left and took all the reason I was working for. You better and When I die, I may not go. a child from West Tennessee. The Leroy was an outlaw, hard-eyed and mean. One day she saw him staring and it chilled her to the bone. And she knew she had to see that look on a child of her own. Cause ladies love outlaws like babies love stray dogs. Ladies touch babies like a banker touches gold. Outlaws touch ladies somewhere deep down in their soul. Linda was the lady, blonde and built to last. Billy was a no good guitar picker running from his past. She heard all his songs telling nothing but bad news she made her mind up to try to get him, win or lose. Ladies, the outlaws like babies love stray dogs. Ladies touch babies like a banker touches gold. Outlaws touch ladies somewhere deep down in their soul. Sexy like Cadillacs, and diamonds on her hand. Waymore had a reputation as the ladies' man. Late one night, her light love finally gave a sign. Jessie parked her Cadillac and took her place in line. Cause ladies love outlaws like babies love stray dogs. Ladies touch babies like a banker touches gold. Outlaws touch ladies somewhere deep down in their soul. Ladies love outlaws like babies love a bunch of stray dogs. Ladies touch babies like a banker touches gold. Outlaws Elton John neemt volgend jaar afscheid met zijn final tour. Hierbij alvast een voorproefje met Nikita, Don't Go Breaking My Heart samen met Kiki D en Sacrifice.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 Gary Rafferty liet na zijn dood talloze demos achter waar zijn dochter Martha mee aan de slag is gegaan. Deze nooit eerder uitgebrachte tracks zijn door Gary geschreven tijdens verschillende periodes in zijn carrière en gaan over onderwerpen als klimaatverandering, zijn problemen met alcoholisme en zijn twijfels over het wel legaal is om oorlog te voeren. Ik begin met een heropname van de Steelers wielklassieker Stuck in the Middle with You. Daarna luisteren we nog naar Keeper of My Soul en Wild Mountain Time. Right, here we go. Hmm. Summertime has come, and the trees are sweetly blooming, and the wild mountain thyme grows. iron clear crystal fountain Er zijn heel wat duetten gemaakt. Ik heb er een drietal geselecteerd. Eerst luisteren we naar Bruce Willis en The Temptations met Under the Boardwalk. Vervolgens is daar Reunited van Peaches and Herb. En tot slot John en Vangelis met I'll Find My Way Home.